Ze adviseren bijvoorbeeld om een rekening te openen bij een bedrijf dat hen daarvoor een vergoeding geeft. Dat mag niet, zegt de AFM. Nederland hoeft voorlopig niet te rekenen op miljarden uit het Europees Corona-herstelfonds. Volgens Eurocommissaris Timmermans is daar nog een goed gesprek voor nodig, zei hij in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. In het fonds zit ruim 750 miljard euro voor herstel van de Europese economieën. Nederland maakt aanspraak op zo'n 6 miljard euro, maar daarvoor moet wel een plan met structurele hervormingen worden ingestuurd. Volgens Timmermans heeft Nederland dat als enige land in de EU nog niet gedaan. In Brabant willen zo'n 135 huisartsen zelf op grote schaal gaan vaccineren... zodat 60-plussers eerder hun boosterprik krijgen. Die groep mag nu al een afspraak maken, maar sommigen zijn pas over een paar weken aan de beurt. De Brabantse huisartsen willen de 60-plussers versneld prikken vanwege de Omicron-variant... Het ministerie zegt dat vaccineren in principe via de GGD moet lopen... maar dat het plan van de huisartsen kan doorgaan. Voorwaarde is wel dat ze zorgen dat de registratie van de vaccinaties op orde is. De sobere opvang voor asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsstatus... gaat eind deze maand dicht... Die groep zat in Ter Apel en Budel. Die plaatsen vinden dat andere gemeenten nu aan de beurt zijn... maar opvangorganisatie COA heeft nog geen nieuwe locaties gevonden. De zogenoemde veilige landers veroorzaakten in Ter Apel en Budel veel overlast.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 Maar ja, mijn kerstverlichting kostte maar tien piek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Grale cocktail, kip met salmonella en meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom. Met honderdduizend De elkaar drinkt, word ik ziek. En naar de kerst ga ik wat doen aan gymnastiek.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 Oh, allemaal fijne dagen en een voorzitter.